Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In gebeurt onder meer op de A2. De snelweg is ten zuiden van Maastricht afgesloten. De gladheid kan in het oosten nog tot in de avond aanhouden. In Limburg zelfs tot vannacht. Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg is code oranje nog van kracht. Dat betekent dat mensen wordt afgeraden om de weg op te gaan. In totaal zijn er volgens Rijkswaterstaat vandaag meer dan 400 ongelukken gebeurd. Een man uit Ochten kwam om het leven toen hij met zijn auto in een sloot belandde. Vanaf morgen is het Maas-Waalkanaal weer beperkt open voor de scheepvaart. Vanaf de Waal kunnen schepen dan weer naar de Oostkanaalhaven van Nijmegen varen en terug. De sluis bij de Waal wordt dan weer gebruikt. Die bij de Maas blijft nog dicht. Het Maaswaalkanaal was ruim een week gesloten omdat het waterpeil te laag was. Dat kwam doordat een schip de stuw in de Maas bij Graven had geramd. Ambtenaren en docenten in Oostenrijk mogen op hun werk geen hoofddoek meer dragen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister van Integratie aan het Oostenrijkse parlement wil voorleggen. Het voorstel gaat niet over andere religieuze uitingen, zoals een kruisje aan een kettingje. De minister zegt dat kruisbeelden bij het Oostenrijkse cultureel erfgoed horen. Net als gisteren zitten in Ede honderden mensen in de kou. Deze keer is er water in een gasleiding gekomen. 13 straten in de wijk Maandereng zijn getroffen. De storing gaat nog wel even duren, zegt netbeheerder Liander. Gisteren zaten in een ander deel van Ede meer dan duizend huishoudens in de kou... doordat de stadsverwarming daar was uitgevallen. Schaatser Kai Verbij heeft in Heerenveen de Europese titel op de sprint vierkamp veroverd. Hij was op de eerste EK-sprint beter dan Kjeld Nuis en Nico Ile, die tweede en derde werden. Irene Wust werd in Heerenveen voor de vijfde keer Europees kampioene allround. Het weer, het is bewolkt en nevelig. In het zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar bevriezen. Morgen is het eerst mistig, later komt de zon tevoorschijn en het wordt ongeveer 6 graden.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 Door de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom. Maar na de regen kwam de zon. Ik vroeg me nooit af waarom waarom de dingen eens zo moesten gaan. Maar ik kom overal weer uit, omdat ik vocht voor mijn geluk, zelfs elke bittere traan. Het is toch nog goed gekomen, en ik voel nu al mijn dromen, omdat jij Ik zat in een verkeerde wereld. Het was drugs en rock en roll. Vechten om te overleven. Verkeerde tijd, de verkeerde rol. Totdat jij kwam op mijn pad, als een engel in mijn hart. Vergat ik het verleden, omdat jij mij weer een toekomst gaf. omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest. je hou. Omdat oh, ik van je hou. Ja, dat was hij dan. Cornel. Omdat ik van je hou. En het is toch nog goed gekomen hier bij CFM Entertainment for You. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende Frit Heij. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 eh, uur eh, op de tv-tekst. En dat allemaal hier in Zandvoort. We gaan verder met George Michael en Fate. George Michael, ja, onlangs overleden, tweede kerstdag. Werd het eh, ja, berichten eh, natuurlijk eh, verspreid. We gaan verder met Clemmy Feisje in Love Chains. everything.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 Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. lots of friends join me for drink. your love is like the missing link. Oh, baby, I miss you when the memories creep into my mind. Baby, I miss you. Tears of desperation make me blind. Baby, I miss you. Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you miss a chance, looking for a new love. Searching for the girls when the day is done. But I feel my heart's looking for a true love. And I know. desperation make me blind Baby, I miss you Cause I left the good times way behind Baby, I miss you Wanna be with you you Cause I left the Oh, wat een heerlijke plaat is dat toch. Chris Norman en eh, Baby, I Miss You. En we gaan naar eh, ja, het platteland. Luister maar. Cotton Eye Joe en Red Where did you come from, Cotton Joe? Where did you come from? En we gaan verder met Jerry Lee Lewis uit de jaren 60 en Great Balls of Fire.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 But you came along and you moved me, honey. I changed my mind. This love is fine. Couldn't it and Great balls of fire. Kiss me, baby. You gotta let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails, I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, babe, you drive me crazy. Couldn't it reach your grip balls of fire? good. Yeah. Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails, Lord, I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. is hij dan? Rob de Nijs. En dan hebben we het over Banghart. Ja, dat kun je wel eens hebben natuurlijk. Ja, wie niet? We gaan lekker verder met... Uh, ja. Goran Karan. En dan hebben we het over... I always wait for you. Ko se tvoje zlatan sjaj mijenjao dan Da te znam, da me znaš To sam htio, namiram Sve sam noći slio u tvoj zagrljaj Još ih čutim sam još ih čutim sam Za migo tvojeg okaja skrio sam nebo Za tvoga srca mali kut prodao je Da ti dam, da mi daš sve što vrijedi da se daš da nas vrati Bogu ljubav kad se da Ljubav taj put zna I uvijek čekam te da se nadam da ćeš šut iz srca glas Jer sam ja gdje i ti Sam u istoj slijepoj ulici Jer je vrijeme stalo baš u onaj sat Kad si otišla I uvijek čekam te spasiš oboje Da nas spasiš oboje dan. Goran Karan en, eh, van, de, van de cd From the Heart. Ja, From the Heart to the Lips. Ja, en eh, ja, de titel is I, eh, I Always Wait for You. Maar ja, ja, ja, ja. nou ja, goed. ja, het was dus geen Engels. We gaan gewoon lekker verder met, ja, Zak. Zak Noel en Loka People. Ja, ik ben eventjes, eventjes aan het zoeken. Ja, eh, ik zou zeggen allemaal nog een hele eh, goede avond, middag. Ja, middag nog. En eh, ja, we gaan dadelijk natuurlijk eventjes met Nick Brinkhuis contact opnemen telefonisch. Over zijn nieuwe single. En hij is de glazen. En daar gaan we het dadelijk eventjes, heel eventjes over hebben. Nu is Zak Noel en Loka People. All day, all night. All day, all night. All day, All night. What the fuck?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 En we gaan lekker verder met Meet Love en I Do Anything For Love. En blijf lekker luisteren. Oh, hij doet het niet, hij doet het niet. Nou, weet je wat we gaan doen dan? Dan gaan we gewoon eventjes verder met het, eh, met het volgende plaatje. En dat, eh, ja... Die wordt aangevraagd door Christina, die vraagt een plaatje aan. En eh, ja, je wou share horen. En If I Could Turn Back The Time. Nou, hier komt hij dan hoor. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Zo, dat was hij dan. Share met If I Could Turn Back The Time. En eh, dat allemaal eh, hier bij CFM op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag hier in Zandvoort op de kabeltelevisie. En eh, ja, zoals beloofd gaan we ja, iemand in de uitzending halen. En dat is Nick Brinkhuis. Nick, hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met je? Ja, hartstikke goed hè? Ja, ja nou, dat, dat is fijn om te horen sowieso. Ja, de vorige keer dat we met elkaar gesproken hebben, dat ging eh, over, eh, over jouw andere nummer. Op en neer of zo, was dat geloof ik? Ja, dat klopt. Eh, ja. Dat is de vorige, ja. ja. <laughs> nou, en nu hebben we weer een, een hele nieuwe. heftige glazen. Helemaal, helemaal wat anders, hè? Ja, ja. Een gezellige plaat. Ja, absoluut. ja, normaal ben ik natuurlijk een beetje bekend met het zomerse repertoire. En ja, nu kwamen we eigenlijk een beetje in de winter uit. Ja. En uh, ja, hebben, eens hebben keer iets anders geprobeerd. We iets meer eh, de volkse kant op en eh, gezelligheid opgezocht. Ja, is, is, is het eigenlijk niet een beetje, een, beetje een, een, nummer voor eigenlijk het voorjaar? Nou, ah, dat weet ik niet. Ik bedoel, heftig glazen, dat is... ja, ja dat, dat kan iedere dag, <laughs> zou ik zeggen. <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, ja, het, is, het is toch een beetje een vrolijk nummer. Ja, absoluut. Dat was ook echt de bedoeling. Hè? Echt een beetje, nou ja, ja, toch wel een beetje op deze tijd gericht. Straks de carnaval voor de deur. En, ja. Eh, ja, dat hij daar ook lekker mee mee kan. En, eh, ja, ik denk dat dat wel, eh, dat was wel ja, dat hij het ook met de carnaval... Ja, nou, ja, met carnaval wordt hij zeker gedraaid. Dat, dat denk ik ook. Ja, dat, dat gaan we goed komen. <laughs> daar hoef je niet bang voor te zijn. hey, maar... eh ja, is dit een, single? ben je met een album bezig? Of? Of blijf je echt singles uitbrengen? Nou, ik, ik ga voorlopig nog lekker eh, ja, ja, één, keer, eh, één keer in het half jaar een singeltje uitbrengen. En uh, Nou ja, het ligt er even aan hoe, hoe storm dat het loopt de komende tijd. Maar ik ga toch wel langzaam naar, naar een album toe werken. Ja, ja wat ga je dan? ja, wordt het eigenlijk een beetje verzamel... CD dan met, met alle wat oudere nummers die je al uitgebracht hebt... en dan eventueel aangevuld met wat nieuwe? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. En dat leg op de plank? Ja, nou ja, we zijn van, eh, hè, van hoe en wat, eh, ja, hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe slaat deze single weer aan? En de hand daarvan, eh, ja, dan gaan we kijken over een half jaar of, of weer een album, of een album gaan doen of weer een nieuwe single. Ja, want even kijken. Ja, jij bent, wanneer ben jij begonnen eigenlijk met zingen? In 2008 ben ik echt begonnen. En in 2010 is mijn eerste single gekomen. Oké, want de Lotusbloem, dat was daarna? Wat zeg je? De lotusbloem? Ja, dat klopt. Die is, eh, die in 2011, dacht ik. Ja, ja, klopt. Ja, nou, klopt. Ja. Ja. ik heb hier eh, <laughs> enkele singles voor me staan, dus... dat, is een eh, een hele oude. Dat is een beetje <laughs> met, mislukte single. Ja, ja. ja, want ik heb ook nog, als, ik, als ik jou niet had, en dat is dan uit 2012. Ja, ja toen gingen we een beetje de goede kant op. <laughs> ja, en dan krijgen we dat pam pam pam. Ja, ja, die heeft, het, eh, ja, die heeft het heel goed gedaan eigenlijk. En eh, ja, daar heb ik echt eh, ja, landelijk ook meer bekendheid mee gekregen. En nou ja, daarna zijn we met op en neer gekomen. En die heeft het eigenlijk nog beter gedaan. Ja, ja. Ja, vandaar ja, nu weer een nieuwe. En nu heeft de glazen. Ja. Nou ja, het, het, klinkt allemaal gezellig in ieder geval. Dat sowieso. Zeker. Dus dat, dat daar, daar ontbreekt er niet aan. Nee, absoluut. gezelligheid, daar gaan we allemaal voor natuurlijk. Ja, dat is het belangrijkste wat ja, er is in ja, leven. Ja, dat is eh, een, stukje, een stukje wat bij het leven hoort, sowieso. Want anders eh, wordt het allemaal zo saai, hè? Ja, absoluut. Dat moeten we niet hebben. Nee. <laughs> hey Nick, ehm, ja, er, zijn ook eh, natuurlijk sites voor jou waar, ze, waar ze jou kunnen vinden. Ja, ik heb eh, ja, mijn website www.nickbrinkhuis.nl. Daar, eh, ja, daar kunnen ze alles eigenlijk over mij vinden. En natuurlijk verder eh, mijn, mijn Facebook, Instagram, Snapchat, al dat soort dingetjes. ja, ben ik lekker actief, lekker druk mee bezig. Ik reageer overal zoveel mogelijk op. En ja, daar zijn we ook lekker druk mee. Ja, dat is ook op, op Facebook, hè? Ja. Ah, oké. En daar kunnen ze ook gewoon vragen stellen, toch? Of, of, boeken? Zeker. Ja, ah, oké. Okay. hey Nick, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Nou, helemaal goed. Ja, dat gaan we doen. Ja, nou, top. hey, ik zou zeggen bedankt voor je tijd. Ja, jullie ook heel erg bedankt. Echt ja. Eh, fijne avond. Man. Graag gedaan. En eh, ja, natuurlijk tot de volgende keer weer, hè. Tot de volgende single. Dat doen we, absoluut. Ah, Oké, Nick. hey, ik wens jou nog een fijn, eh, fijn weekend verder. Ja, hetzelfde. Ah, Oké, dankjewel, hè. Oké, okay, hoi hoi. Hoi hoi. Nick Brinkhuis en Heftig Glazen. Je hebt van die momenten daar het tegen zit. Een lek in het dak, mijn fiets in de brak. Ik moet er even uit en dus ga ik op pad. Mijn jas aan en kloop naar de stad. Zie daar een lichtpunt, een schijnsel komt uit het café. Ik stap erin en plotseling zit alles mee. Hef de glazen maar en laat je leiden door plezier. Ja, hef de glazen maar, laten wij het leven vieren. Kom, hef de glazen maar, dan proosten wij op goed geluk. Zolang wij bij elkaar zijn en glazen gevuld zijn, kan de avond niet maak ik me niet druk. De deur staat altijd open, de muziek is aan. Gezellige kroeg en vrienden genoeg. Iedereen is welkom, voel me nooit alleen. Tevreden kijk ik om me heen. Een klop op mijn schouder, een knipoog, een hand zwaait omhoog. je staat klaar op de toon. Dus hef de glazen maar en laat je leiden door plezier. Ja, hef de glazen maar, laten wij het leven vieren. Kom, hef de glazen maar, dan proosten wij op goed geluk. maak ik me niet druk. Dus heb de glazen maar Ik laat je leiden door plezier. Voorlopig maak ik me niet druk. Voorlopig maak ik me niet druk. Zo, dat was hij dan. Nick Brinkhuis en eh, zijn allerlaatste nieuwe single. En heftig glazen. Ja, een heerlijke plaat en lekker vrolijk. En eh, ja, zo ook deze. Freddie McGregor en I eh, Just Don't Wanna Be Lonely. deze plaat. Heerlijk nummer eind jaren 80, begin 90. Eh, Freddie McGregor en Just Don't Wanna Be Lonely. En heel heerlijk. Ja, van een verzamelcd eh, herinner ik me nog. Ja, met allemaal van dat soort eh, ja, reggae nummers eigenlijk. Hè. We gaan uh, eventjes terug naar 1976. En dat doen we met Ronnie. En hij het over de Big Bear Bump. En dan gaan we lekker naar het nieuws van 6 uur natuurlijk. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot straks. Dat allemaal in twee tweede uur van Entertainment for You. zou zeggen, tot zo direct eh, in het tweede uur van Entertainment for You. En eh, ja, het is eh, ja, klokjes van, van, van zes uur.